Femke met het NOS-journaal. Pro-Russische separatisten hebben meer overheidsgebouwen bezet in de stad Horlivka in het oosten van Oekraïne. Gistermiddag verliep het ultimatum dat de activisten aan de regering in Kiev hadden gesteld. En ze eisen, net als op de Krim, een referendum over aansluiting bij Rusland. Toen het ultimatum was verlopen, bezetten activisten gebouwen in de oostelijke stad Lugansk. De politie in Cambodja zegt dat de man die een Nederlandse VN-medewerkster heeft vermoord is opgepakt en de man zou hebben bekend. De verdachte zou hebben geprobeerd een fiets bij het huis van de vrouw te stelen. Toen de Nederlandse om hulp schreeuwde zou hij haar met een schroevendraaier hebben aangevallen. Het eenjarige dochtertje van de vrouw raakte zwaar gewond. Het tipgeld voor de twee vermiste Nederlandse studentes in Panama is verhoogd van 2500 dollar naar 30.000 dollar. Dat heeft de vader van een van de vrouwen bekendgemaakt. De twee worden sinds 1 april in Panama vermist. vorige week werd een stichting opgericht waar mensen geld kunnen doneren voor de zoektocht naar de vrouwen. Bij een serie zware explosies in een Russisch munitiedepot zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Elf werknemers raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde in Siberië, waar bos- en steppenbranden oversloegen op het depot. De slachtoffers zijn militairen, burgers en brandweermensen. Nederland heeft een enorm tekort aan wiskundedocenten. Het platform Wiskunde Nederland spreekt in het AD van een groot probleem. Het tekort komt onder meer doordat wiskundedocenten overstappen naar het bedrijfsleven, omdat ze daar meer kunnen verdienen. Nederland zou wiskundig sterker kunnen worden om internationaal mee te kunnen blijven draaien in de economie. Dat zegt het platform. Het weer, eerst nog enkele buien. Geleidelijk breekt in het noorden en het oosten de zon door. Het wordt 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw kans op een bui. In het noorden en het zuiden de meeste zon. En vanaf vrijdag breekt een periode aan met droog weer. Zonnige periode. Maar dan wordt het wel iets minder zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A16 Breda-Rotterdam. Richting Rotterdam staat bij Randweg Dordrecht 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen en die lekt diesel. En er is één reis ook dicht. Op de rijbende richting Breda, daar staat tussen Zwijndrecht en Knopend Klaverpolder 6 kilometer. Daar is een vrachtwagen stilgevallen. Ook daar blokkeert de vrachtwagen één rijstrook. En op de A20 richting Hoek van Holland, 2 kilometer tussen Knopend Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum.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 Ooh, you, ooh, I do. Oh, the you divido so much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I do see door. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I do see door. Give me one good reason why I should never make a change.